uur. Dijkers met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky roept op tot verdere sancties tegen Rusland. In een videoboodschap zegt Zelensky dat hij daarover een gesprek had met de Italiaanse premier Draghi. Volgens Zelensky is de situatie in de Donbass, het gebied in het oosten van Oekraïne, nog steeds zeer ernstig. Het Russische leger valt daar verschillende steden aan, als Slavjansk en Severodonetsk. De Oekraïnse premier vindt het daarom belangrijk dat het een nieuw pakket aan sancties tegen Rusland snel wordt doorgevoerd. Bij de Wereldgezondheidsorganisatie zijn nu wereldwijd 92 besmettingen met het apenpokkenvirus bekend. Het zijn er 12 meer dan afgelopen vrijdag. Het apenpokkenvirus is inmiddels in 12 landen opgedoken waar het virus normaal gesproken niet voorkomt. Waaronder in Nederland en nu ook in Israël en Zwitserland. Normaal komt het virus vooral voor in West- en Midden-Afrika. De WHO gaat ervan uit dat er nog meer gevallen op zullen duiken... omdat meer landen extra op het apenpokkenvirus gaan controleren. In IJsselstein is bij een zwaar verkeersongeval een dode gevallen. Het gaat om een man van 29 uit die Utrechtse plaats. Hij was de bestuurder van een van de vier auto's die bij het ongeluk betrokken was. Nog eens drie anderen raakten gewond, twee moesten naar het ziekenhuis... Hoe het ongeluk in IJsselstein precies kon gebeuren weet de politie nog niet. In Losser, in de buurt van Enschede, zijn 20 mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een huifkar. Ze maakten met de kar een rondtocht door het dorp omdat hun voetbalteam kampioen was geworden. De huifkar kantelde toen hij een bocht moest nemen. De 20 gewonden liepen daarbij onder meer botbreuken op. Het weer. Elderen en droog bij 5 tot 9 graden. Overdag is het zonnig en weinig wind en bij maximaal 24 graden. Vanaf maandag is het wisselvalliger met af en toe flinke buien.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 Yes, I guess I got what I wanted. I never knew what I needed. Leave it up to me to fuck it up without a good reason. I know, I know that it was my own fault. I never picked up that phone call.